Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amnesty International zegt dat in Syrië de afgelopen maanden zeker 88 mensen in gevangenschap zijn overleden. Meer dan de helft van hen lijkt te zijn gemarteld. Het aantal is fors meer dan gewoonlijk door Amnesty wordt gerapporteerd. Alle gevangenisdoden vielen in de periode tussen april en midden augustus. Onder de doden waren tien kinderen van wie de jongste dertien was. Volgens de mensenrechtenorganisatie hangt de sterke stijging samen met de brute manier waarop het Syrische regime de afgelopen maanden de protesten in het land heeft neergeslagen. Bij een zelfmoordaanslag in de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny zijn zeker negen mensen omgekomen. De slachtoffers zijn zeven politieagenten en een ambulancemedewerker. De aanslag gebeurde op het moment dat het einde van de ramadan werd gevierd. Een man liet een bom ontploffen toen agenten hem probeerden te arresteren. Na de explosie was er een tweede explosie te horen en geweervuur. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in Grozny is nog niet opgeëist. In de regio worden geregeld terreuraanslagen gepleegd door islamitische opstandelingen. Vandaag zijn waarschijnlijk opnieuw twee auto's op de snelweg beschoten. Vanmiddag sneuvelde de achterruit van een auto op de snelweg A4 ter hoogte van Leidschendam. En vanavond knalde op de A20 tussen Rotterdam en Gouda ook een ruit uit een auto. Het is al het 37ste geval in een paar weken tijd. De politie heeft tientallen tips binnengekregen. Niet uitgesloten wordt dat er meer dan één snelwegschutter is. Tennister Aranska Rus heeft voor de eerste keer de tweede ronde van de US Open bereikt. Ze deed dat door in twee sets te winnen van de Russin Jelena Vesnina. De setstanden waren 6-2 en 6-4. Rus wacht in de tweede ronde een zware dobber. De Nederlandse moet het opnemen tegen de nummer 1 van de wereld, de Deense Carolina Wozniacki. Het weer, vannacht in het noorden en westen kans op een enkele bui.